uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. 80 betogers zijn opgepakt. Het was de derde dag op rij dat mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de vrijspraak van een witte agent die in 2011 een zwarte man doodschoot. Net als de vorige dagen was het overdag een vreedzaam protest, maar aan het einde van de dag werden enkele honderden betogers agressiever. Ze vernielden onder meer ramen van winkels en hotels. De politie in St. Louis gebruikte onder meer pepperspray bij de arrestaties. Commandant zeestrijdkrachten Rob Verkerk heeft felle kritiek op premier Marlin van Sint Maarten. Die zijn in een interview met NRC dat Nederlandse mariniers niets hebben gedaan tegen de plunderingen op het eiland na de orkaan Irma. Verkerk noemt dat klinkklare onzin. Hij zegt dat de mariniers vanaf het eerste moment handelend hebben opgetreden binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Ook minister Plasterk vindt de kritiek van premier Marlin nonsens. Hij zegt dat de Nederlandse militairen goed werk hebben gedaan op Sint Maarten. Snelle elektrische fietsen moeten een richtingaanwijzer krijgen. Op die manier moet de veiligheid worden verbeterd, zo hoopt het ministerie van Infrastructuur. Minister Schultz hoopt dat de nieuwe maatregel in Europees verband kan worden vastgelegd. De zogenoemde speed pedelec kan snelheden bereiken van 45 km per uur. In Nederland rijden op dit moment zo'n 13.000 van deze snelle elektrische fietsen. Binnen de bebouwde kom moeten die op de rijbaan rijden. Trainer Andries Jonker is ontslagen bij VfL Wolfsburg. De 54-jarige Amsterdammer was sinds februari trainer bij de Duitse club. Vorig seizoen lukte het hem ten nauwe nood om in de Bundesliga te blijven. In de eerste vier duels van dit seizoen behaalde Wolfsburg maar vier punten. Wie Jonker opvolgt is nog niet bekend. Het weer. Vanuit het westen trekken flinke buien het land binnen, soms ook met onweer.